Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Wereldwijd was de afgelopen juli een van de heetste maanden ooit. Dat meldt het onderzoeksinstituut van de Europese Unie, Copernicus. Niet alleen had het westen van Europa in juli te maken met een hittegolf... ook op andere continenten was de temperatuur hoger dan gemiddeld. Tot nu toe was juli 2016 wereldwijd de warmste maand ooit gemeten. Maar het verschil met afgelopen juli is zo klein... dat statistisch niet na te gaan is welke maand nou het allerwarmst was. De Amerikaanse president Trump wil dat aanslagplegers... zoals die van afgelopen weekend in de VS... makkelijker de doodstraf kunnen krijgen... zonder dat ze jarenlang daarna nog door kunnen procederen. En ook wil hij dat er meer toezicht komt op sociale media en internet... zodat potentiële daders eerder opgespoord kunnen worden. Twee mannen schoten dit weekend in Texas en Ohio... in totaal 29 mensen dood. De explosie van vannacht in Cairo in Egypte was een doelbewuste aanslag met een autobom, zegt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Twintig mensen kwamen daarbij om het leven en tientallen anderen raakten gewond. De explosie was vlak voor het Nationaal Kankerinstituut. De autoriteiten gingen in eerste instantie nog uit van een ongeluk, maar zeggen nu dat terreurgroep Hasm verantwoordelijk is. Een juwelier in de designer-outlet in Roermond is beroofd van 180.000 euro aan diamanten. Dat gebeurde al in december, maar is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht. Eind december kwamen vier mannen aan de zaak in Roermond binnen. Een van hen leidde het personeel af, terwijl de andere drie een vitrine openmaakten en de diamanten eruit haalden. Daarna liepen ze de winkel uit. De politie heeft geprobeerd om de zaak in stilte op te lossen. Nu dat niet is gelukt, zijn bewakingsbeelden van de roof vrijgegeven. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan er hooguit nog een bui vallen.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 It is it'll be, it'll be. Baby, just let it be. It feels like a party. It feels like a damn good time to me. She got your best to me. natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into the water. Would you help me one more time? Oh, thank God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. friend in New York City. He's never heard of Conway Twitty. Don't know nothing about grits and greens. Never been south of Queens. But he flew down here on a business trip. I took him honky-tonkin' and that was it. He took to it like a pig to mud, like a cow to cut. We all gotta boom, boom, boom. dat is nog eens lekker beginnen. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. En die openden we met Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. We zijn weer twee uur bij je. We hebben het programma weer volgestopt met lekkere country muziek. Afgewisseld met wat bluegrass en Americana. Je kunt natuurlijk in dit eerste uur weer verwachten de twee nummers van het Spotlight album. Dat is deze keer een country zangeres uit Nederland. In het tweede uur ook weer twee nummers daarvan. En uiteraard hebben we dan ook de spiegelplaat. We gaan nu wat bluegrass Bluegrass draaien voor je. Dit is Claire Lynch met Falling in Love. This must be love. What else could it be? This must be love. Thank God above it's happened to me. Just when I thought there was no one under heaven above, out of the blue I meet someone like you and I'm falling in love. This must be love. What can I say? is toch altijd lekkere muziek hoor, die bluegrass. Ik heb het al vaker gezegd in de shows. Ik probeer toch altijd wel weer heel ver terug te gaan in de tijd... om lekkere gouden oude country voor jullie eh, uit te zoeken. Ik ben deze keer naar 1951 gedaan... en we gaan straks nog zelfs nog verder terug naar 1950. Maar nu blijven we even in 1951. En dat doen we met Hank Williams en Hey Good Looking. find us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have with me. nashville.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Yeah, I took my time, kissing you goodnight. Waited till you gave me a sign, that come here in your eyes. Yeah, I took it slow, but I didn't let you know that I knew. heten Shannon Haley en Ryan Michaels. Zijn man en vrouw en gaan als country duo door het leven als Haley en Michaels. Dit was Taking Off, een single van hun van vorig jaar. Ik kwam ze toevallig tegen en ik vond het een heel lekker nummer. En ik las trouwens ook al dat Rolling Stone dit nummer tot 10 van de best country songs te heer op dit moment heeft betiteld. Dus eh, dat belooft heel wat. Hou het in de gaten dus, Haley en Michaels. We gaan nu verder met wat Americana. Van het album Le Rayon Vert hoor je Rich Web met Doa. Shenandoah, she don't stay long. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world.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 Maar voor degenen die het wel kennen, die kennen natuurlijk de zanger van deze formatie, Steven Tyler. En die heeft op een gegeven moment bedacht, ik vind countrymuziek ook wel leuk. En die is daar mee aan de gang gegaan. Je gaat luisteren naar Love Is Your Name en daarna Bluegrass van Carolina Blue. to see naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. that we had been together. When I thought I would surely make her mine. I followed close behind him Across the hills and valleys so wide But when I caught them there My heart filled with despair For in that moment he had took her life Can't you hear them whippoorwills a-crying Just to listen to their sad, mournful sound a coward in the darkness. And I pursued with everything I had. When he got caught in the brush, I emptied up my gun. And I left him there to face death's bitter judgment. I buried my Mary on the hillside. again. Can't you hear them whippoorwills a crying? Just to listen to their sad and mournful sound on a dark mountainside beneath the starry skies. She's sleeping out there in the cold, cold ground. satisfy this longing in me. I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. How can I be free when I still remember how you could thrill me with a side job? me a slave to you. waren Tennessee, Ernie Ford en K-Star uit 1950 met I'll Never Be Free. In België maken ze ook hele leuke countrymuziek. En daarvan heb ik voor je de Black Hills Country Band met Hold On Tight to Contribute. You and I, we like to listen to old boys. Just play. You and I. sing those sweet and lovely tunes in our own way. rock and roll, our music can be fine. But I'll sing my country song, country is mine. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love that's country music. And we will always be there to sing and play. country roads Blue eyes crying on the road again You're my best friend Song always and forever in our hearts, right from the start. soul, and roll, our music can be fine. But I'll sing my country song, country sound is mine. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love that's country music. And we will always be there to sing and play. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music, and we will always be there to sing and play. heb ik te veel gezegd, leuke, gezellige countrymuziek uit België. Wie ook hele lekkere muziek maakt is Luke Combs en dit is zijn nieuwste single, Beautiful Crazy. You are listening to Nashville Country Radio. Her day starts with a coffee and ends with a wine takes forever getting ready so she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her it kinda scares me the way that she drives me wild. She drives me wild. go out till she changes her mind. Says let's stay on the couch and watch TV, and she falls asleep. ik geattendeerd op een eh, country album dat uitgebracht is door een Nederlandse zangeres. Ze heet Maartje Waanders, maar gaat als artieste als Maartje door het leven. Het album heet Take This Right. Zij heeft bijna alle nummers op dit album zelf geschreven en haar vriend Dennis Wenink heeft de creatieve ideeën aangedragen ze omschrijft haar stijl van muziek een beetje als pop country Americana. Ik zou zeggen, ga er naar luisteren en oordeel zelf. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hometown Blues en daarna Let It Go. Dit is het Nashville Spotlight Album. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Je denkt, ja, dit nummer dat herken ik toch, dat heeft toch Vets Domino ooit gezongen? Ja, dat klopt. Maar in 1965 maakte Skeeter Davis haar eigen country versie daarvan. Blueberry Hill dus. Het is weer tijd geworden voor Americana. Dat gaan we doen met Steve Earle en Lucinda Williams met You're Still Standing There. En daarna ga je luisteren naar de damesformatie Farewell Angelina.